Het aanbod komt op het moment dat de regeringstroepen wijken in de stad Aleppo hebben omsingeld... die nog in handen zijn van rebellen. Indonesië gaat door met de executie van 14 ter dood veroordeelde gevangenen. Het land legt internationale oproepen om de executie op te schorten naast zich neer. De 14 gevangenen zijn veroordeeld wegens drugsdelicten. Volgens een advocaat zullen de executies vandaag nog plaatsvinden. Als het aan de VVD ligt, krijgen migranten die naar Nederland komen pas na tien jaar een paspoort. Nu is dat nog vijf jaar. Kamerlid Asmani vindt dat migranten pas een paspoort mogen krijgen als ze de taal beheersen en iets te bieden hebben. Het Nederlanderschap is geen vanzelfsprekend recht, zegt de VVD'er. IKEA roept opnieuw chocoladerepen terug. In zes soorten kunnen sporen van melk, hazelnoot en amandel zitten. Dat staat niet duidelijk op de verpakking. Ze kunnen gevaarlijk zijn voor mensen die een allergie hebben. Shell heeft het afgelopen half jaar 80% minder winst gemaakt. De winst kwam uit op 1,7 miljard dollar. Vorig jaar was dat nog 8,4 miljard. Oorzaak is de lage olieprijs. Daardoor is het oppompen van olie en het zoeken naar nieuwe olievelden verliesgevend geworden. Het weer dan nog. Soms breekt de zon even door en valt er een bui. Het wordt ongeveer 22 graden. Ook morgen wat regen en in het weekend dan is het vaker droog. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen...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 As long as I keep dancing. Free up yourself, get out the control. Baby, policeman. Nobody move, nobody get hurt. On the hook now. Oh, you want to sick, man, yeah. Take your hand the look now. And all this is okay. Man, it's I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 side, side.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

never stand for this. So when you tell me that you love me, no for sure. I don't wanna be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 outfit, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop it.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

And a plan.